Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Chaos in Israël. Duizenden mensen zijn daar de straat op gegaan en blokkeren snelwegen... omdat ze boos zijn over de plannen van premier Netanyahu. Hij wil dat de hoogste rechter van dat land minder macht krijgt. Correspondent Ralf Dekkers vertelt hoe de sfeer daar is. Eh, vrij heftig. Eh, de demonstranten hebben hier een druk kruispunt in eh, Tel Aviv bezet. En de politie probeert dat te ontruimen met waterkanonnen en charges. het, wordt heftig, maar het aantal demonstranten neemt alleen nog maar toe. Niet alleen hier in Tel Aviv, maar ook in andere delen van het land. Er zijn ook nog andere plannen om rechters minder macht te geven... en eentje daarvan is nu al goedgekeurd. En de woordvoerder van de VVD zegt sorry voor dit. De VVD is de partij van het respect? Wow, hey! wow hij pakte de microfoon af van een journalist en gooide hem weg. Dat gebeurde nadat de verslaggever van een linksjournalistiek platform wat vragen wilde stellen aan VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Maar zij had er net een lange dag op zitten en wilde dan ook geen antwoord geven. En als die journalist toch doorbleef gaan, grijpt de perschef van de VVD in en gooit die microfoon weg. En op Twitter zegt hij dat hij dat niet had moeten doen. Een werknemer bij een Nederlands bedrijf was zo klaar met zijn baan... dat hij op een bijzondere manier losging op de bureaus, schermen en toetsenborden van zijn collega's. Hij smeerde alles onder de poep. Ja, bij Hart van Nederland is de schoonmaker te horen die het weer moest opruimen. Lekker hè, zo schijt op je beeldscherm. Echt, de dingen die we zien, ik, ik, ik, ik verbaas me iedere keer weer hoor. En om welk bedrijf het gaat wil de schoonmaker niet zeggen... maar wel dat het een van de grootste bedrijven van Nederland is. Heb ik nog wat weer voor je, afwisselend zonnig en bewolkt vandaag. Het is 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Later vanavond kan het gaan plensen met in het oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Maarsen en Afrit Utrecht Centrum 2 kilometer file. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder bij Petten 2.